Levi van Eck met het NOS-journaal. Duizenden inwoners van de Amerikaanse staat Californië hebben te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten vanwege een grote bosbrand. De brand is in een dag in omvang meer dan verdubbeld. Ruim 48 vierkante kilometer aan natuurgebied staat in brand. Meer dan 6000 mensen worden geëvacueerd uit het dunbevolkte gebied bij het plaatsje Midpines. Dat ligt aan de rand van, de beroemde, van het beroemde nationale park Yosemite. Meer dan 400 brandweermensen proberen het vuur te bestrijden... en gebruiken daarbij ook helikopters, blusvliegtuigen en bulldozers. Na de raketaanval op de haven van Odessa heeft de Oekraïense president Zelensky het Westen opnieuw opgeroepen om meer geavanceerde wapens naar Oekraïne te sturen. Die wapens zijn nodig voor de overwinning op Rusland, zei hij. Odessa werd gisteren beschoten met kruisraketten, nog geen dag na het sluiten van een graandeal tussen Oekraïne en Rusland. Het graan moet vooral via Odessa worden geëxporteerd. Rusland zegt niets te maken te hebben met de aanval. In Tilburg is vannacht een feest uit de hand gelopen. Er ontstonden vechtpartijen en de politie is bekogeld met glas. In een partycentrum trad een bekende Eritrese zanger op. Zo'n 100 mensen probeerden zonder kaartje binnen te komen. De beveiliging schakelde daarom de hulp van de politie in... maar toen agenten het optreden van de artiest beëindigden... sloeg de sfeer om en werd de politie bekogeld. In Berlijn hebben naar schatting ruim een half miljoen mensen meegedaan aan de Pride Parade. Het was voor het eerst in jaren dat de parade voor de rechten van LHBTI'ers zonder beperkingen werd gehouden. In 2020 ging de parade in de Duitse hoofdstad vanwege het coronavirus helemaal niet door. En vorig jaar waren er strengere afstandsregels en gold een alcoholverbod. Bijzonder dit jaar was dat de regenboogvlag voor het eerst werd gehesen op het Duitse parlement... en voor de ambtswoning van de bondskanselier. Het weer, vandaag veel zon, alleen in het noorden kan wat bewolking voorkomen. Het wordt vanmiddag 26 tot lokaal 32 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op da 2 vanuit Utrecht naar Amsterdam staat een kapotte auto bij afrit Vinkenveen. Dat veroorzaakt 4 kilometer file en 10 minuten vertraging, want de linkerrijstrook is dicht.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 Ook ik ken een splash van Reno, die regen op mijn ambarella. Dus is ze de shoes, Sharon, ik en ook Isabella. Van vellen, vellen, we kennen van vellen. Ik had die regen druk, passier op mijn ambarella. Bella, bella, op mijn ambarella. Ik had die regen druk, passier op mijn ambarella. Op mijn ambarella. nombrella, ella. Op mijn nombrella, ella. Op mijn nombrella, ella. Op mijn nombrella, ella mijn umbrella, hela ah. Same day, same shit, we negeren het weer en gaat door alsof alles oké is ah. Het voelt alsof het op mij is gemend, maar een plaatje van munt wat hij hier in mijn deze Is de love die ze geven gemeend, of was ze mij voor de titan en facelift Die druppels die voelen als bullets op mijn umbrella, zet weer niet mee zit Ik me op weg naar stage met de bus Moet mijn hoofd even relaxen, pak massages voor de rust Ken het leven in favela, al de kaarten zijn geschud Dus als ik nu even geen tijd heb, kom ik later bij je je terug. Maar fella, fella, we kennen van fella. Ik had die regen druk, pas hier op mijn ambarella. Bella, bella, op mijn ambarella. Ik had die regen druk, pas hier op mijn ambarella. Op mijn ambarella, ambarella, ella. Tú me ambarella, ella. Tú me ambarella, ella. Tú me ambarella, ella. Tú me ambarella, ella. Tú mijn ambarella, ella. Hou me niet thuis omhoog, weer rood, want ik ren in de velden, mijn ogen zijn moe Heb je problemen met mij even maar die move, die is dit, dus ik kom naar je toe Ik ben echt toe aan die stapels, die fabels, die moet je niet doen als ik kom in je room Zie me met Jara, Nikki Jamila, hier in mijn room en ze lijken me Jones. Ik kon niet stoppen, we kennen de slags, we kennen van Vella Ook wij kennen de in zijn skin, niks splash in Marbella Ook ik ken de splash van Reno, die regen op mijn ambarella Precies de shoes, Shara, Nicky en ook Isabella Oh Vella, we kennen van Vella Ik had die regen druk, op mijn ambarella Bella, Bella, op mijn ambarella Ik had die regen druk, op mijn ambarella Op mijn ambarella, ella, ella.